Zes Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vluchtelingen in alle asielzoekerscentra krijgen straks les over de rechten van homo's, meldt Dagblad Trouw. Het initiatief komt van minister Bussemaker. Volgens haar is de voorlichting nodig omdat sommige vluchtelingen uit landen komen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. AZC's mogen zelf bepalen in welke vorm de vluchtelingen les krijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat 8% van de Nederlanders in 2014 aangaf een depressie te hebben of te hebben gehad in het jaar daarvoor. Dat zijn ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Depressies kwamen volgens het CBS het vaakst voor op middelbare leeftijd. De nieuwe mobiele flitsapparatuur van de politie is onbetrouwbaar en maakt te veel fouten. Dat zegt politiebond ACP in het AD. De vakbond wil dat de radarcontroles worden stopgezet... omdat agenten zich zorgen maken over de vele foutmeldingen. Zo zouden bij lijnbussen snelheden tot 185 km per uur zijn gemeten... en rijden vrachtwagens volgens de flitsers soms met 240 km per uur over een 80 kilometer weg. Door de zware sneeuwstorm in Amerika blijven overheidsgebouwen in Washington maandag dicht. De stad is zwaar getroffen door de hevige sneeuwval. Naast overheidsgebouwen blijven ook scholen en luchthavens in Washington dicht. Bij de sneeuwstorm zijn zeker twintig mensen in de VS omgekomen, vooral door verkeersongelukken. De eigenaar van ADO Den Haag, de Chinees Wang, dreigt met ontslagen bij de club. In de Volkskrant zegt hij dat er snel verbeteringen moeten komen bij ADO. Volgens Wang gaan de aandeelhouders ook stemmen om het hele management te vervangen. De voetbalclub zit in geldnood en hoopt dat de Chinese eigenaar snel met de beloofde 3,7 miljoen euro over de brug komt. Het weer mistig, maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon door. Het blijft overal droog en vanmiddag is het opvallend zacht bij 10 tot 12 graden.